Jan van der Putten met het NOS Journaal. Minister Opstelten van Justitie wil verdachten werken aan alcohol- of drugstesten. Vooral bij geweld in uitgaansgebieden of tegen hulpverleners is volgens hem vaak sprake van dronkenschap of drugsgebruik. Als dat door zo'n test komt vast te staan, kan de rechter een hogere straf opleggen. Verdachten weigeren nu nog vaak mee te werken aan zo'n test. Als de test verplicht wordt, kunnen verdachten ook worden vervolgd voor het weigeren ervan. GroenLinks wil voor ruim 9 miljoen huishoudens stroom opwekken met windmolens op zee. Lijsttrekker Jolande Sap lanceert daarvoor vandaag het actieplan met de wind in de rug. De partij wil energiebedrijven ertoe verplichten een jaarlijks oplopende hoeveelheid Noordzeestroom te leveren. Die stroomproductie levert volgens GroenLinks 54.000 banen op. Voor de tweede achtereenvolgende dag was er gisteravond in Groningen een aardbeving. Het epicentrum lag bij Loppersum. Volgens het KNMI had hij een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Dat is opvallend zwaar voor het noorden van het land. Her en der gingen mensen de straat op. Ook zou er wat schade zijn. De schok van eergisteren was er een van 2,4. Bij een brand in een disco op het Thaise vakantieeiland Phuket zijn vier mensen omgekomen. Zeker twintig mensen raakten gewond. Volgens de plaatsvervangend gouverneur van Phuket is er kans dat onder de doden buitenlandse toeristen zijn. Hun identiteit is moeilijk vast te stellen. De slachtoffers zijn ernstig verminkt. De oorzaak van de brand in Phuket is blikseminslag in een transformator. Bij een brand in een huis in de Limburgse plaats Bergen ter Blijt is een kind van vier zwaar gewond geraakt. Een kind van twee bleef ongedeerd. De vader is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand in Bergen ter Blijt is nog niets bekend.